Mark Hokker met het NOS Journaal. Het Duitse Openbaar Ministerie klaagt Facebook aan... omdat het bedrijf te weinig zou doen om haatzaaien en opruiing tegen te gaan. Dat meldt het weekblad Der Spiegel. Facebook is in Duitsland verplicht om illegale inhoud van het netwerk te verwijderen. De aanklagers zeggen een lijst met gevallen te hebben... waarbij dit ook na herhaalde verzoeken niet is gebeurd. In Jordanië hebben militairen bij een legerbasis drie Amerikaanse militairen doodgeschoten... De Jordaniërs openden het vuur omdat de auto waarin de Amerikanen zaten niet stopte bij de ingang van de basis. Het Amerikaanse leger doet samen met de Jordaanse autoriteiten onderzoek naar het incident. Jordanië is een bondgenoot van de VS en lid van de internationale coalitie die tegen islamitische staat vecht. In het land zijn veel Amerikanen gelegerd om militairen te trainen. De verkoop van kinderpostzegels heeft dit jaar 9,3 miljoen euro opgebracht. Dat is iets meer dan vorig jaar. Totaalbedrag werd bekendgemaakt door leerlingen van groep 8 van de Utrechtse schoolvereniging. Zij waren dit jaar de topverkopers van de kinderzegels. Netstaal stopt ermee. Volgens de leiding kan het staalbedrijf door de prijsdruk en de terugvallende vraag niet blijven bestaan. Twee jaar geleden ging Netstaal failliet. Daarna werd een doorstart gemaakt met 200 van de 280 werknemers. Het staalbedrijf produceert onder meer voor de auto-industrie komende twee maanden worden alle geplaatste orders nog uitgeleverd. Daarna gaat Netstaal definitief dicht. Medewerkers van ABN AMRO krijgen dit jaar geen kerstpakket. Volgens de bank is dat nodig om te bezuinigen. Het gaat om een besparing van zo'n anderhalf miljoen euro. Volgens ABN-topman Gerrit Salm was het een lastige beslissing... maar besparen gaat nu eenmaal niet pijnloos, zo schrijft hij. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt vannacht een graad of vijf. Het weekend is wisselvallig met soms zonnige momenten, maar ook bijen.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 Tussen knooppunt Watergrasmeer en Muiden 6 kilometer door opruimwerkzaamheden. Er zijn daar drie rijstroken dicht. Daardoor ook veel vertraging op de A9 van Amstelveen naar Diemen voor knooppunt Diemen. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 10 kilometer en een half uur oponthoud. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Woerden... waardoor er twee rijstroken dicht zijn. De vertraging is ook daar een half uur. A27 Gorkum-Almere bij Beeldhoven 4 kilometer. En nog veel vertraging op de N207 Hillegom-Alfa aan de Rijn.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 It's not easy to be a chick in the casino. Take your bank before I pay you out. I promise. up, up, up her face. Up, up, up, up her face. Up, up, up her face. Up, up, up, up her face.